het zo snel mogelijk te laten weten als ze moeten korten op de uitkeringen... Van minister van Sociale Zaken Donner moeten 14 pensioenfondsen onmiddellijk maatregelen nemen om hun financiële positie te verbeteren. Die maatregelen hebben gevolgen voor de uitkering. Inmiddels is van 9 van de 14 fondsen die in de uitkering moeten snijden bekend welke het zijn. De grote stroomstoring in de Russische stad Sint-Petersburg is verholpen. De storing zelf duurde nog geen half uur, maar de gevolgen ervan waren lang te merken. Zo duurde het een tijd voordat de trams en de metro weer reden. De storing trof bijna de hele miljoenenstad Sint-Petersburg. De storing ontstond vermoedelijk door een defect in een generator in een metrostation. In Nijmegen heeft de politie een man doodgeschoten. Dat gebeurde vlakbij het Bastion Hotel aan de Neerbosseweg. weg. Agenten zouden het vuur hebben geopend op een man die de Lidl had overvallen. Er zijn berichten dat de verdachte werd aangevallen door een politiehond... en dat hij de hond doodstak waarop de politie het vuur opende. Omdat het onderzoek in Nijmegen nog loopt, wil de politie daar nog niets over zeggen. De Amerikaanse minister Clinton heeft premier Netanyahu van Israël en de Palestijnse president Abbas uitgenodigd voor rechtstreekse onderhandelingen over vrede. Die staan gepland op 2 september in Washington en zouden binnen een jaar tot een vredesakkoord moeten leiden. Israël en de Palestijnen hebben de uitnodiging verwelkomd, maar alleen de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat hij naar Washington gaat. President Obama heeft ook de Jordaanse koning Abdullah en president Mubarak van Egypte uitgenodigd. Dan nog het weer. Eerst opklaringen, later vanuit het westen bewolkt. Vannacht is het 16 graden. Morgen vooral in het zuiden geregeld zon bij 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon.